Water met het NOS-journaal. Morgen komen meer dan twintig wereldleiders samen in Egypte voor een vredestop. Doel van de bijeenkomst is om een einde te maken aan de oorlog in Gaza, schrijft de Egyptische president. Bij de top zijn onder andere de Franse president Macron en zijn Britse collega Starmer aanwezig. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres is maandag bij de top in Egypte... waarin de toekomst van Gaza wordt besproken. Het dodental als gevolg van het noodweer in Mexico is opgelopen tot 37. Door aanhoudende regen waren er op verschillende plekken aardverschuivingen en overstromingen ontstaan. Meer dan 16.000 huizen zijn beschadigd geraakt of zelfs verwoest. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. Mexico heeft duizenden soldaten ingezet om naar vermisten te zoeken en wegen vrij te maken. De politie heeft nog een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de ontvoering van een vrouw uit Hoofddorp. Gisteren werden al vijf mannen aangehouden. De zesde verdachte werd opgepakt in België, in een dorp vlakbij Brussel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering. De vrouw is nog altijd niet gevonden. Ze ging woensdag naar haar werk, maar kwam daar nooit aan. Haar auto werd teruggevonden in Nieuw-Vennep. De staking bij twee shortersbedrijven in de Rotterdamse haven mag nog tot maandag doorgaan. Dat heeft de rechtbank besloten in een kort geding. Maandagochtend om 7 uur moet het werk weer worden hervat. De shorters die de containers in de haven vastzetten en losmaken... hebben het werk sinds woensdag neergelegd voor een betere CAO. Door de, door de staking kunnen veel schepen hun containers niet laden of lossen. Volgens het havenbedrijf liggen er nu 22 schepen te wachten. Het weer, het is vannacht bewolkt bij 12 graden en hier en daar valt een spatje regen.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 hasta que nos queme la candela, hasta que se derrita la suela. Lo que nos te enseñan en la escuela es el boom shakalaka, Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de como, como, como garrapata. pushing it feel that love is dead.